Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt een aanval te hebben uitgevoerd op militanten in de Golanhoogte... in het grensgebied in Syrië. Volgens Israël hadden de vier mannen explosieven geplaatst bij een grenshek. Het land spreekt van terroristen. Soldaten van het Israëlische leger zouden de mannen hebben gezien... waarna er met ondersteuning vanuit de lucht op ze werd geschoten... Israël zegt het Syrische regime verantwoordelijk te houden voor alles wat er op Syrisch grondgebied gebeurt. Syrië heeft vooralsnog niet gereageerd. Kamerleden reageren bezorgd op de verhalen van personeel van slachterij Van Rooij in Helmond. Werknemers zeggen tegen de NOS dat ze de afgelopen tijd ondanks coronaklachten moesten doorwerken... en dat ze de instructie kregen om te liegen op gezondheidsverklaringen. Volgens de SP laat het zien hoe kwetsbaar buitenlandse werknemers zijn die een tijdelijk contract hebben. De Partij voor de Dieren gaat Kamervragen stellen. De man die afgelopen dag in zee bij Julianendorp vermist was en daarna aanspoelde, is overleden. De Poolse man van 37 wilde op het strand ten zuiden van Den Helder drie kinderen uit het water redden. De kinderen werden in veiligheid gebracht, maar de man zelf werd daarna niet meer gezien. Later spolde hij aan op het strand. De man werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De PvdA wil zo snel mogelijk een debat over het toenemend aantal coronabesmettingen. De Tweede Kamer praat er op 12 augustus over, maar de PvdA wil komende woensdag al een debat. De oppositiepartij wil dat het kabinet met een reactie komt... omdat er nu sprake zou zijn van een gebrekkige regie... Ook is er volgens de PvdA onduidelijkheid over mondkapjes... en zijn er vragen over de testcapaciteit bij de GGD. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt met een aantal buien met mogelijk onweer. Later op de dag is de zon vaker te zien en het wordt maximaal 22 graden.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 Everybody's talking about X. Like no one really wants to find a genuine connect. Before they even look at you, they move on to the next. And I know. Then they say, Don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party but I can't seem to relate. Yo, I'm about to get an Uber. Cause you're so fucking cool. You're just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You be pointing at some girls and saying, yeah, we had a They say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day they say they're done. And I don't wanna listen to the shit you spun. No, I don't want to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend it, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my mind! Cause you're so fucking cool. good vibration. But I miss say everybody just a rubber down, yeah. And I miss say what's the gal and just a happy dance, Everybody coming at the show, yeah. And the gal just a come up on the scene.